Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In verschillende Franse steden gingen mensen gisteravond en vannacht boos de straat op. Ze zijn het niet eens met de verhoging van de pensioenleeftijd. Alleen al in Parijs zijn zeker 170 mensen opgepakt. Toch moeten de Fransen sowieso langer doorwerken, vertelt correspondent Frank Renaud. Die eh, pensioenplannen zijn gewoon wet en per september gaan de pensioenleeftijd in Frankrijk omhoog van 62 naar 64 jaar. Maar dat betekent niet dat het nu rustig wordt in Frankrijk. De protesten gaan gewoon door. Aanstaande donderdag staat er weer een grote landelijke actie en stakingsdag op de agenda. Veel Nederlandse bedrijven zijn nog niet van plan om TikTok te verbieden voor werknemers. De NOS deed een rondje langs ongeveer 50 grote bedrijven en maar een paar hebben een verbod... Ze zijn bang dat de Chinese overheid meekijkt via de app... en belangrijke data kan stelen, zegt tech-redacteur Nando Kastelein. Als je meegaat in die redenering... Eh, zeker met in het achterhoofd het gegeven dat China bekend staat om economische spionage... dan kun je als bedrijf TikTok ja, als gevaar zien. Eh, en bij dit alles moeten we wel bedenken dat TikTok altijd zegt... dat zij nooit zullen meewerken aan verzoeken van de Chinese overheid. Maar ja, de vraag is of je dat gelooft als bedrijf of als overheid. Het lijkt erop dat er binnenkort een algeheel TikTok-verbod komt voor mensen... die die bij de landelijke overheid werken. En meer dan 40 uur per week stage lopen en bijna geen vergoeding krijgen. Voor geneeskundestudenten die stage lopen in een ziekenhuis is dat de normaalste zaak. Maar dat moet veranderen, vinden de studenten en de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband. Van van 22 studeert geneeskunde en doet nu haar kooschappen. Ik draai ongeveer tussen de 50 en 60 uur per week. Hangt een beetje per week ehm, af van hoe je bent ingedeeld. En ehm, ik krijg hiervoor 100 euro per maand. Ehm, dus dat komt neer op ongeveer 5 euro per dag dat ik werk per week. Dus eh, wat dat voor mij tot gevolg heeft is dat ik eh, meer ben gaan lenen. Ik ben ruim 300 eh, euro per maand meer gaan lenen dat doen ze vandaag niet. Wel overhandigen ze een online petitie aan de ziekenhuizen... die al meer dan 8000 keer is getekend. Het weer nog een grijze dag met vooral vanochtend veel regen. Vanmiddag dan wordt het vanuit het westen wel vaker droog... en kan de zon ook af en toe doorbreken. Het wordt 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland hebben we te maken met een drukke ochtendspits. Veel dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Meeste vertragingen nu op de A7 ten oever richting Zaanstad. Tussen Wochtem en Purmerend rijdt het langzaam over 18 kilometer en de vertraging is bijna drie kwartier. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knoop het Kooimeer en knoop het Velzen 12 kilometer file met een vertraging van 20 minuten.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 Between falling and running I've been trying to get on my feet in time to be the tough type please. tomorrow. Tired of holding on to the memories, how I used to be for love. Got sick of the battle. Gave myself a heart made of metal. Calling out for someone to rescue me. Then you danced into my life. visions come to me and they stay forever me down. Now I'm ready to drive. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om misdragende voetbalsupporters sneller te kunnen bestraffen... moeten die bij de eerstvolgende uitwedstrijd al geweerd kunnen worden... zegt Frank Pauw, coördinator voetbalgeweld bij de politie. Nu geldt zo'n maatregel pas voor dezelfde wedstrijd een seizoen later. Nederlandse bedrijven maken zich geen zorgen om de app TikTok, blijkt uit een rondgang van de NOS. Tweederde van de ondervraagde werkgevers is niet voor een verbod van de Chinese app. De politiek wil juist wel TikTok op telefoons van rijksambtenaren verbieden. In Rotterdam-West heeft een verwarde man vannacht zijn eigen flatwoning in brand gestoken. Twee mensen, onder wie de brandstichter zelf, raakten gewond.